Bussemaker denkt dat deze vorm van onderwijs tienduizenden studenten kan trekken van over de hele wereld. Het herstel op de woningmarkt zet door. Het afgelopen kwartaal zijn er ruim 36.000 huizen verkocht. En dat is volgens makelaarsvereniging NVM het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. Ook stijgen de huizenprijzen. De gemiddelde verkoopprijs lag in het vierde kwartaal anderhalf procent hoger dan in het derde kwartaal. Toch zijn over heel 2013 de huizenprijzen opnieuw gedaald. Dat komt door prijsdalingen in het begin van het jaar. De reisbranche is boos om de invoering van een verplicht elektronisch visum voor Turkije. Vanaf 10 april moeten reizigers van tevoren online een visum kopen om het land in te mogen. Nu kan dat visum nog bij aankomst in Turkije worden gekocht. Reisorganisatie TUI verwacht veel rompslomp en vakanties die niet door kunnen gaan omdat mensen vergeten zijn een visum te regelen. Ook vindt TUI het een bezwaar dat er een creditcard nodig is om een e-visum te kopen. De Koningsspelen worden dit jaar op 25 april gehouden. Maar niet alle scholen kunnen eraan meedoen... omdat zo'n 10% van de basisscholen dan al meivakantie heeft. Pasen valt laat dit jaar... en sommige scholen plakken daarom de week van 21 april aan de meivakantie. De organisatie van de Koningsspelen wist dat er scholen dicht zouden zijn op 25 april... maar een goed alternatief was er niet. Het weer, het is erg wisselvallig, maar af en toe kan ook de zon doorbreken. Het wordt 10 tot 12 graden. Het waait stevig, bij zee veelal hard. In de middag en avond kunnen windstoten voorkomen tot 90 km per uur. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat tussen knooppunt Zaandam en Oostzaan 2 kilometer file. De A10 de ring van Amsterdam bij Westpoort 2 kilometer. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar staat tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Briedenoordbrug nog 2 kilometer door een aanrijding.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 het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen, want ik voel mijn pijn weer. Ik pijns en ik weer, ijspegels langs mijn wangen. En ik glij weer, en dat er hij weer. Niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter, is don't wanna be